Nieuws van 3 uur. Dit is een Open TBC uitgebroken. Volgens Omroep Gelderland gaat het om 20 gevallen. Vooral in Vazen, maar ook enkel in Apeldoorn en ook buiten Gelderland. Open TBC is besmettelijk via hoesten en niezen. En de GGD onderzoekt daarom of er meer mensen besmet zijn geraakt. Het is niet bekend waar en wanneer de patiënten de besmetting opliepen. De mensen in hun directe omgeving krijgen een oproep om zich te laten testen. TBC is een infectieziekte in de longen. Wie het oploopt heeft onder meer last van lange tijd hoesten, koorts, moeheid en vermagering. In Ierland is één dode gevallen en zitten meer dan 20.000 huishoudens zonder stroom als gevolg van de storm Ophelia. Aan de zuidkust zijn windsnelheden van bijna 180 km per uur gemeten. Op veel plekken zijn bomen en elektriciteitspalen omgewaaid. De Ierse meteorologische dienst waarschuwt voor levensgevaarlijke situaties en roept mensen op om binnen te blijven. Ophelia dreigt de zwaarste storm te worden die Ierland de afgelopen 50 jaar heeft getroffen. Bij bosbranden in Portugal zijn zeker 31 mensen omgekomen. De branden woeden sinds gisteren, vooral in het midden van het land. Er zijn nu meer dan 60 brandhaarden. 15 daarvan bedreigen huizen. De regering houdt er rekening mee dat sommige branden zijn aangestoken. Het is op dit moment gorddroog droog in het midden van Portugal. In het gebied ten noorden van de rivier de Taag is de noodtoestand afgekondigd. In de Spaanse regio Galicië zijn tot nu toe vier mensen omgekomen door bosbranden. Miljoenen apparaten zijn kwetsbaar voor een wifi-lek. Een Belgische beveiligingsonderzoeker heeft ontdekt dat via dat lek onder meer wachtwoorden voor websites kunnen worden achterhaald. Dat kan niet bij een beveiligde verbinding, zoals bij internetbankieren. Eind augustus bracht de onderzoeker fabrikanten van apparaten met wifi op de hoogte. Voor de meeste apparaten is nog geen update beschikbaar. Het weer op de meeste plaatsen is het zonnig en droog.